Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. We wil op 1 mei haar conceptplan klaar hebben voor de nieuwe vakbeweging. De organisatie die de opvolger moet worden van de FNV. Dat zei ze op een persconferentie in Amsterdam... waar de verkenners Noten en Wijfels hun eindadvies presenteerden. Begin vorige maand besloot de FNV zich in de huidige vorm op te heffen... en op te gaan in een nieuwe vakbeweging. PvdA-kamerlid Kleinsma werd bereid verklaard om als kwartiermaakster op te treden. Ze gaat met vier anderen aan de slag, zo werd bekend op de persconferentie. De bedoeling is om in juni de oprichtingsvergadering van de nieuwe vakbeweging te houden. Het bedrijfsleven is bereid om ruim anderhalf miljard euro te investeren in vernieuwende producten en diensten. Ondernemers en onderzoekers hebben daarover contracten gesloten. Dat schrijft minister Verhagen aan de Tweede Kamer. Volgens Verhagen is innovatie de beste manier om uit de recessie te komen. Het kabinet stelt daarvoor vanaf volgend jaar 90 miljoen euro extra beschikbaar. Het gaat om negen sectoren waaronder water, chemie, tuinbouw en energie. Komende maanden worden de innovatiecontracten onder leiding van Verhagen definitief gemaakt. En dan wordt ook duidelijk hoe het geld precies ingezet gaat worden. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 19 mensen omgekomen toen gisteravond een appartementengebouw van vijf verdiepingen instortte. Het pand zou al een tijd in slechte staat zijn. Volgens het Rode Kruis konden 12 mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Maar de vrees bestaat dat er nog meer mensen onder het puin liggen. In Wiegen zijn een man en zijn dochter van 11 aangehouden voor een inbraak in een woning. De twee werden bij de inbraak in Bergharen betrapt door de, door de bewoners. Die hielden het meisje vast en sloegen met een stuk hout in op de auto van de inbrekers. Vader en dochter konden vluchten nadat ze de bewoners met een breekijzer hadden bedreigd. De politie heeft de twee verdachten uit Os aangehouden. Het weer in het hele land zon, weinig wind en een temperatuur van zo'n 4 graden. Vanavond is het helder en zakt de temperatuur snel onder het vriespunt. Dit was het en...